Trump heeft vaker gezegd dat hij Groenland wil inlijven. En de Groenlandse premier maakt zich zorgen, ook vanwege de timing. Er wordt nu gepraat over een nieuwe Groenlandse regering. Er is één Groenlandse partij, Nallarak, die is het meest pro-Amerikaans. Uh, wil zo snel mogelijk uit het Deense koninkrijk stappen. En ja, in Denemarken en in Groenland zijn ze bang dat dit Amerikaanse bezoek zal proberen om die eh, coalitieonderhandelingen te beïnvloeden. En daarom wordt het echt ook als een grote provocatie eh, gezien. Egyptische onderhandelaars hebben een nieuw voorstel gedaan... om de wapenstilstand tussen Hamas en Israël weer in werking te krijgen. Dat zegt een Egyptische functionaris tegen persbureaus. Volgens het plan zou Hamas de komende week vijf gijzelaars vrijlaten. In ruil daarvoor zou Israël honderden Palestijnse gevangenen vrijlaten... stoppen met bombarderen en weer hulpgoederen toelaten in Gaza. Nog maar een paar uur geleden kondigde de OG K3 een reeks reunieconcerten aan. En nu komen er al extra shows bij. In België worden er in totaal 11 concerten gegeven. Ook in Nederland komen er meerdere optredens. Vanochtend werd bekend dat Karel, Karen, Christel en Kathleen eind dit jaar en begin volgend jaar weer samen gaan optreden. En een opmerkelijk referendum in Parijs. Inwoners van de stad mochten stemmen over het autovrijmaken van 500 straten in de stad. Dat vinden veel mensen blijkbaar niet zo interessant. Nog geen 4% van de mensen die mocht stemmen deed dat ook. Toch is de uitslag gewoon geldig, zegt correspondent Frank Renaud. Zo zijn de regels in Parijs bij referenda die de stad organiseert. Er wordt uitgevoerd wat de meeste mensen van degene die stemmen vinden. En of dat nou veel mensen zijn of niet, ja, dat maakt volgens die regels helemaal niet uit. Er is natuurlijk wel kritiek op, hè, met name van de rechtse oppositie in de stad. Die zegt ook het besturen van burgemeester Annie Dalgo doet nu alsof de burgers meer inspraak krijgen. Maar dat is niet zo met zo'n lage opkomst. Maar de uitslag staat en dus worden de extra straten autovrij. Welke dat zijn, is nog niet bepaald.